Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn VVD en CDA in een nek-aan-nek-race verwikkeld om de grootste partij te worden. Dat blijkt uit een exit poll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De PvdA verliest fors, D66 wint. Volgens Ipsos lijkt de coalitie van VVD en PvdA ook met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer te hebben in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen roepen andere partijen nogmaals op hun verantwoordelijkheid te nemen en benadrukken het belang van samenwerking. SP en D66 zouden strijden om de positie van derde partij. De PVV wordt de vijfde partij, de PvdA de zesde. Ipsos gaat uit van een opkomst van 49 procent. Vier jaar geleden was het percentage nog bijna 56 er is nog veel onduidelijk over de terreuraanslag in het archeologisch museum in Tunis. Er zouden 22 doden zijn, onder wie 7 Polen, 3 Italianen en 8 andere buitenlandse toeristen, onder meer uit Duitsland en Spanje. Ook zijn twee daders omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Over de daders en hun motief is nog niets bekend. Op een Oekraïense website zijn gelekte foto's gepubliceerd van wrakstukken van de MH17 op vliegbasis Gilse Rijen. Het zijn delen van het vliegtuig die worden gebruikt in het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Op de beelden zijn stukken van de cockpit te zien en van metalen deeltjes die waarschijnlijk afkomstig zijn van het projectiel waarmee de Boeing naar beneden is gehaald. Juventus heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Italianen wonnen in Duitsland met 3-0 van Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd had Juventus al met 2-1 gewonnen. Ook FC Barcelona plaatste zich. Het versloeg Manchester City met 1-0. In Manchester had Barça al met 2-1 gewonnen. Dan is weer nog vannacht wolkenvelden met nevel of mist. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen trekt de bewolking weg en schijnt de zon geregeld, vooral in het noorden. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het en... Zandvoort, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. met nu. Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1066 hier op CWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek, 15 werkjes te gaan. Ga er maar eens lekker even voor zitten deze late avond. Veel luisterplezier. Peaceful Radio. EU. lost in something I don't understand. I'm letting go, and I'm sailing free. do I thank the wind? How do I thank you, Osho? This is no ordinary love affair. I love somebody. is a way. To your healing hands. Offer up my love, making no demands. Trusting in something God don't understand. I let Him go, and I'm sailing free. White cloud, white swan. Thank you. maso batecaye namukate aramukazera mwana wa diemba oye aramukazera mwana wa diemba oye ejo asubuhi batecaye namukate ejo asubuhi batecaye namukate aramukazera mwana wa diemba oye